Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikanen gaan zich richten op de concurrentie met andere grootmachten zoals China en Rusland. Minister van Defensie Mattis zei bij de presentatie van de nieuwe strategie dat de VS rekening moet houden met de toenemende dreiging van die landen. Hij waarschuwde de landen ook, als jullie ons uitdagen komt dat jullie duur te staan, zei hij. De minister riep het congres op om meer geld uit te trekken voor de krijgsmacht. Facebook gaat meer doen om nepnieuws tegen te gaan. Topman Mark Zuckerberg meldt dat hij gebruikers gaat vragen om nieuwsbronnen te beoordelen. Berichten uit bronnen die breed worden vertrouwd krijgen dan voorrang boven berichten uit omstreden bronnen. Volgens Zuckerberg is er te veel sensatiezucht, desinformatie en polarisatie in de wereld en daar wil hij zoiets tegen doen. Vorige week maakte Facebook bekend dat persoonlijke berichten meer ruimte krijgen ten koste van nieuws. In zijn toelichting zegt Zuckerberg nu dat de hoeveelheid nieuws zal dalen van 5 naar 4 procent, maar dat de kwaliteit ervan omhoog gaat. Premier Rutte noemt het risicovol om gebeurtenissen van vroeger te veroordelen met de bril van nu. Deze week leidde het debat over het slavernijverleden op toen bekend werd dat het Mauritshuis in Den Haag een borstbeeld van Johan Maurits heeft weggehaald. En in Amsterdam zoekt de JP Koenschool een nieuwe naam. Rutte zei Met het oog op morgen dat we voorzichtig moeten zijn. We moeten onze huidige opvattingen niet op gebeurtenissen van toen leggen, zei de premier, die zelf historicus is. De VVD en de PVV willen een debat over de zaken met minister Van Engelshoven van Cultuur. Maar Rutte vindt dit geen vraagstuk voor de politiek, maar voor de maatschappij. Het weer. In het oosten en noordoosten kan wat sneeuw vallen. Ook kan het glad worden door bevriezing. Minima van 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst nog wat zon, maar vooral in het zuiden periode met regen of natte sneeuw.